Maar dat lukt maar niet. Er zijn veel partijen boos over. Voorzitter, we hebben grote vraagstukken in dit land. Onze jongeren zitten in de grote schulden. Mensen kunnen geen woning vinden. De klimaatcrisis wacht op antwoorden. Stikstof. Een half jaar verder schaamt de minister zich niet voor zijn rol. Het is aan VVD en D66 samen om deze formatie vlot te trekken. Maar het lukt dus niet. Nederland verdient echt heel wat beter dan u als premier. Vorige week werd duidelijk dat een kabinet met partijen die samen een meerderheid hebben in de Kamer er niet in zit. Het lijkt er nu op dat er een minderheidskabinet komt. Bij zeker zes disputen van het Amsterdamse studentenkoor... zijn mensen tijdens de ontgroening mishandeld en vernederd. Dat zegt het bestuur van de vereniging zelf na een onderzoek. Eerstejaars zouden na de ontgroening blauwe plekken, wonden en striemen hebben. Belachelijk, zegt de vereniging. Ze zijn bang dat er nog meer is gebeurd wat ze niet weten. Het is definitief uit tussen het CDA en Pieter Omtzigt. De politicus zit al een tijd overspannen thuis. Volgende week komt hij terug in de Tweede Kamer, maar dan als zelfstandig Kamerlid. Omtzigt stapte in juni na allerlei gedoe uit het CDA... en is dus niet meer van plan ooit nog terug te komen bij de partij. En over zo'n drie kwartier begint het Nederlands elftal aan de belangrijke WK-kwalificatiewedstrijd tegen Turkije. Wie verliest kan een plekje op het WK volgend jaar in Qatar wel vergeten. Deze kapper in Deventer gaat juichen voor Turkije. Wij als Turkse gemeenschap denken dat wij categorie Nederland-België zitten. Maar in mijn gevoel zijn wij toch wel een stapje lager dan, dan waar wij onszelf inschatten. Ook volgens bondscoach Louis van, van Gaal wordt het een lastige wedstrijd. Hij hoopt dat zijn spelers een voorbeeld nemen aan Max Verstappen. Het belangrijkste, dat heeft eh, Max ook, dat hij vertrouwen in zichzelf heeft. Eh, dat doet me deugd, eh, want ik, ik heb ook een ijzersterk vertrouwen in mezelf. Het weer vanavond en vannacht is het droog. koelt af naar 14 graden. Morgen opnieuw lekker zonnig. Het wordt de warmste dag van de week. Met temperaturen tussen de 24 en 27 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. De vertraging is er nog op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Tussen Schiphol en Roelof kom je in 10 kilometer file met 20 minuten vertraging. is de nasleep van een ongeluk, maar alle rijstroken die zijn weer vrij.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 put his hands on me, kiss me tenderly, kiss me tenderly, and hold me tight. I give up anything that I possess just to have him here tonight, Mr. Magic just imagine where have you gone, Mr. Magic? Where have you been?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 Well, that's how it goes. And Joe, I know you're getting anxious to close. So thanks for the chair hope you didn't mind my bending your ear. This torch that I found must be drowned, or it soon might explode.